ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een belangrijke vondst in het onderzoek naar de moord op Charlie Kirk. De politie heeft het wapen gevonden dat is gebruikt bij de moord op de influencer. En het is gevonden in een bosrijke omgeving. En daar is ook een schoenafdruk gevonden van de vermoedelijke dader. En die is nog steeds niet gepakt. Kirk is gisteren naar een ziekenhuis toegebracht. En daar komen Vince nu samen om te rouwen. Uh, Charlie Kirk was one of my uh, greatest heroes. And I looked up to him a lot uh, role model. He is a role model of mine. Kirk overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Fans noemen hem dus een rolmodel. En binnenkort krijgt Kirk de hoogste onderscheiding die burgers in de Verenigde Staten kunnen krijgen. Dat maakte president Trump vanmiddag bekend. I'm pleased to announce that I will soon be awarding Charlie Kirk posthumously the Presidential Medal of Freedom. The date of the ceremony will be announced and I can only guarantee you one thing that we will have a very big crowd. Very very big. Charlie Kirk was een belangrijke vertrouweling van president Trump. Hij was 31 jaar. Van de Russische drones die zijn onderschept boven Polen... waren er vijf onderweg naar een NAVO-basis. Dat schrijft een Duitse krant. Drie van de vijf drones zijn uiteindelijk uit de lucht geschoten door Nederlandse straaljagers. En de twee anderen zijn op een andere manier neergestort. Vanwege die Russische drones heeft minister Van Wil van Buitenlandse Zaken vandaag de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Dat vertelt onze politiek verslaggever Noeska van der Meijden. Ja, het kabinet wil vooral duidelijk maken dat Rusland echt niets te zoeken heeft op NAVO-grondgebied. En dat Nederland solidair is met Polen hierin. En dat is een stap verder dan de minister gisteravond wilde gaan. Want toen wilde hij de zaak eerst nog onderzoeken. En een ambassadeur op het matje dat is een zwaar diplomatiek wapen. En dan gaan we naar een andere ambassadeur, want de Britse regering heeft haar eigen ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Pieter Mendelssohn bleek nauwe banden te hebben met Jeffrey Epstein. De miljardair, misschien ken je hem, die is veroordeeld voor seks met minderjarigen. Vorige week werd een vriendenboekje van Epstein vrijgegeven en daarin werd Mendelssohn genoemd. Maar er is meer, vertelt correspondent Fleur Lansbach. Toen bleek er ook andere mailwisselingen te zijn waaruit bleek dat eigenlijk Mendelssohn nog jarenlang Epstein bleef steunen. Ook nadat Epstein was veroordeeld voor seks met minderjarigen en mensenhandel. Hij stuurde berichten als ik sta achter je en eh, ik blijf om je geven en zo. de timing is ongelukkig, want de Amerikaanse president Trump brengt volgende week een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Het weer nu buiig met kans op onweer. Het is een graad of 19. Vanavond wordt het op de meeste plekken droger. Morgen vooral langs de kust regenachtig. Het is dan iets koeler, een graad of 18. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is weer behoorlijk druk bij Amsterdam door wegwerkzaamheden in de Koentunnel. Dat zorgt onder andere voor lange files op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velzen 14 kilometer file, dat kost je 30 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij Bijlmermeer 30 minuten oponthoud. Op de A10 Oost richting Volendam tussen Bos en Lommer en Durgerdam ongeveer drie kwartier tijdverlies. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt meer 20 minuten extra reistijd. Rijd je op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden, dan sta je bij de aansluiting met de A22 ongeveer 30 minuten vast.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 De dader is bijna een dag na de aanslag nog altijd spoorloos. De politie zegt te zoeken naar een man van rond de 20. De politie doet vanaf maandag meer onderzoek bij wurgpogingen in huiselijk geweldzaken. Er wordt er niet alleen gekeken of iemand zichtbaar letsel heeft, maar ook inwendig. Zo moeten daders van huiselijk geweld sneller worden opgepakt. In België is een man van 75 aangehouden omdat hij mogelijk zijn kamergenoot in een zorgcentrum heeft omgebracht. Het slachtoffer was 94. Beide mannen zaten op een afdeling voor mensen met dementie.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 mood geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. whatever uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.